De aangepaste versie van de Europese grondwet werd vorig jaar door meer dan 50% van de kiezers weggestemd. De verwachting is dat nu 30% tegenstemt. Het nieuwe referendum komt na een aantal concessies van de Europese Unie aan Ierland. Hulpverleners op Sumatra zeggen dat ze dringend meer zwaar materieel nodig hebben om overlevenden van de aardbeving te kunnen redden. Waarschijnlijk liggen er nog veel mensen onder het puin van ingestorte gebouwen. Het is moeilijk om zwaar materieel in het getroffen gebied te krijgen omdat veel wegen onbegaanbaar zijn geworden. De VN maakte gisteravond bekend dat de aardbeving van woensdag op Sumatra aan zeker 1100 mensen het leven heeft gekost. Iran moet op korte termijn laten zien dat zijn nucleaire programma alleen vreedzaam bedoeld is, heeft president Obama gezegd. Ons geduld is niet oneindig, voegde hij daaraan toe. Hij reageerde daarmee op het internationale topoverleg gisteren in Genève. Daarbij is afgesproken dat VN-inspecteurs toegang krijgen tot de nieuwe fabriek in Iran waar uranium wordt verrijkt. Dat moet binnen een paar weken gebeuren, vindt Obama. Het treinverkeer rond Bokstel in Noord-Brabant is waarschijnlijk nog tot het eind van de middag ontregeld. Tot die tijd is de NS bezig met het repareren van het spoor. Gistermiddag kwam een auto onder een passagierstrein. De trein ontspoorde en daardoor zijn de rails beschadigd. Bij het ongeluk kwam een inzittende van de auto om het leven. IOC-lid Anton Gezink eist het aftreden van het hele bestuur van de sportkoepel NOC-NSF. Hij vindt dat het bestuur de belangen van de Olympische beweging niet goed behartigt. Ook heeft Gezink moeite met de werkwijze van het bestuur. Volgens hem is er te weinig ruimte voor een afwijkend geluid. Het weer, het is de hele dag bewolkt en regenachtig. De middagtemperatuur ligt rond 13 graden. In het weekend gaat het hard tot stormachtig waaien en valt er nog steeds regen.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 turn me mir ritme schon vor.